Jelle Suubring met het NOS Journaal. De grootste commerciële woningverhuurder van Nederland, Vesteda... moet mogelijk duizenden huurwoningen gaan verkopen. Eens in de zeven jaar mogen investeerders van Vesteda, pensioenfondsen en verzekeraars... hun investering terughalen. En opeens willen ze bijna allemaal een groot deel terug. Het gaat om een bedrag van 4,1 miljard euro, ruim de helft van het eigen vermogen... Aandeelhouder ABP zegt met Vesteda in gesprek te gaan over de mogelijke verlaging van dat bedrag. Maar dan moeten andere investeerders dat ook doen. Vesteda geeft de partijen nu langer de tijd om daarover na te denken. Diesel is weer duurder geworden. Aan de pomp betaal je, vergeleken met gisteren, op de meeste plekken 10 cent meer. De adviesprijs van diesel is nu gemiddeld 2,79 euro. De toename van de dieselprijs is veel sterker dan bij benzine. Die adviesprijs staat nu voor euro 95 op 2,60 euro. En door die oplopende brandstofprijzen worden bij veel reisorganisaties de ticketprijzen verhoogd. En ook wie al een reis heeft geboekt moet mogelijk gaan bijbetalen. Hoe hoog dat bedrag is verschilt per reis en organisatie. Reisaanbieders mogen naheffingen opleggen, maar dat is wel aan regels gebonden. En als de prijs met meer dan 8% stijgt, moet een reiziger kosteloos zijn reis kunnen annuleren. In Nepal staan 32 mensen terecht voor grootschalige fraude. Toeristen zouden tijdens trektochten in de Himalaya onnodig per helikopter zijn geëvacueerd. Volgens justitie speelden ze onder meer gidsen, hun bedrijven, helikopterbedrijven en ziekenhuizen onder één hoedje. Ze zouden samen miljoenen dollars aan verzekeringsgeld hebben opgestreken... door medische noodgevallen te verzinnen of te overdrijven. Zo werd mensen wijsgemaakt dat ze hoogteziekte hadden... of werden ze bewust ziek gemaakt. Het weer bewolkt met wat motregen. Bij een stevige wind wordt het 9 tot 12 graden. En vanmiddag gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Fiorucci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 Come on.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 geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. 神，哈哈。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 they say. Self preservation is what's real.